Van hen hebben er meer dan 1 miljoen snel noodhulp nodig, zegt UNICEF. BP hoopt vandaag een begin te kunnen maken met het definitief dichten van het olielek in de Golf van Mexico. Dat gebeurt door het spuiten van een stroom boorvloeistof en cement in het lek. Uit de oliebron is volgens de laatste berekeningen zo'n 780 miljoen liter olie in zee terechtgekomen. In New York zijn twee mannen schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag op het vliegveld JFK. Volgens de aanklagers wilden de mannen van 66 en 58 de Amerikanen straffen voor wat ze zien als wereldwijde onderdrukking van de islam. Ze wilden benzinetanks onder het vliegveld opblazen en ook de pijpleidingen die van daaruit naar de wijk Queens lopen. Op de snelweg tussen Antwerpen en Eindhoven hebben vrachtwagendieven de Belgische verkeerspolitie beschoten. Niemand is gewond geraakt. De politie kreeg een melding over vrachtwagendiefstal in Arendonk... en besloot te posten bij de grens met Nederland. Toen de dieven de politie zagen, openden ze het vuur... en probeerden ze op de Belgische agenten in te rijden. De dieven zijn ontkomen. Rijkswaterstaat heeft gisteren zijn handen vol gehad aan vervuiling op de randweg bij Eindhoven, waar een tankwagen lijm had verloren. Pas tegen 11 uur gisteravond was de weg weer schoon en een half uur later ging de weg weer open. Het wegdek moest met hoge drukspuiten en een zoutoplossing meter voor meter worden schoongemaakt. Het weer, periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt en buiig. Dit was het NOS Journaal.